12 uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Premier Rutte heeft met zijn Italiaanse collega Renzi gebeld... over de rellen in Rome deze week. Hij noemde het wandgedrag en de vernielingen door Feyenoord-aanhangers verschrikkelijk... en zei zich te schamen voor deze supporters. Volgens Rutte werken Nederland en Italië nauw samen... bij het aanpakken van de daders... en het voorkomen van dit soort ongeregeldheden in de toekomst. Gestrande automobilisten op de snelweg in de buurt van Lyon worden opgevangen in openbare gebouwen langs de route. Ze staan in een kilometerslange file vanwege de sneeuw, meldt de Verkeersinformatiedienst. Sommige mensen moeten mogelijk een deel van de nacht in de auto doorbrengen. Op snelwegen in Zuid-Frankrijk hebben de hele dag lange files gestaan. De brand die gisterochtend uitbrak in een seniorenflat in Nijmegen is niet aangestoken, blijkt uit onderzoek. De brand ontstond in een snackbar onder 71 appartementen. Negen bewoners raakten zwaar gewond. Hoe het met hen gaat kan de gemeente nog niet zeggen. Alle bewoners horen op zijn vroegst maandag of ze weer naar huis kunnen. De Belgische politie zoekt een blanke man tussen de 40 en 50 vanwege de zuuraanval in een Antwerpse supermarkt gisterochtend. Hij wordt ervan verdacht dat hij zuur heeft gegooid in het gezicht van een schoonmaakster in de winkel. De vrouw heeft ernstige brandwonden, maar is wel buiten levensgevaar. De dader wordt ook verdacht van andere strafbare feiten. Welke is niet bekendgemaakt. Voetbal, Heracles Utrecht is geëindigd in een 1-1 gelijkspel. Beide doelpunten werden laat in de wedstrijd gemaakt. AZ staat op de derde plaats in de eredivisie... dankzij de winst op Go Ahead Eagles vanavond. In Deventer werd het 2-0. ADO Den Haag heeft thuis met 3-2 gewonnen van PEC Zwolle. De wedstrijd eindigde spectaculair. In de extra tijd kwam Zwolle gelijk, maar daarna won ADO alsnog. Het weer. Vannacht gaat het licht vriezen. Daarbij kan het lokaal glad worden en er kan ook mist ontstaan. Morgen is het vrijwel overal droog en schijnt de zon geregeld.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 Forget him will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. cut in half. Children watching all this. Your body's shiny as diamond, your heart is strong as gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. him will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us. You've been Kanye's wife, you made a great escape, so now you are safe, cause you never caved, you never would. You hope the world will take care of business when Kanye even made him famous.